Verloren in je leven. Denk dat er is nog zoveel mooi zieloos bestaan. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Al heb je zo'n leven verdriet, maar niemand die dat aan je ziet, je voelt je wat er riecht en alleen, zonder een vriend om je heen. Je vecht voor een beetje geluk, al maakt die ander dat stuk. Geniet van ieder moment, ook als je eenzaam bent. Wanneer je alles hebt verloren je beste vrienden, je ineens niet meer zien staan. Terwijl je alles aan die ander hebt gegeven. Maar zij het was die naar een ander is gegaan. hebt verloren in je leven. Denk dan, er is nog zoveel moois in ons bestaan. Toen schaam je maar niet voor een traan. Je moet je gevoel laten gaan. Maar hou een meisje van een lach. Pas dan leef je elke dag, al is het wat gaat om je Je komt er overheen. Geniet wat het leven je biedt, al kent het wel verdriet. Wanneer je alles hebt verloren je leven. Je beste vrienden, je ineens niet meer zien staan. Terwijl je alles aan die ander hebt gegeven. Maar zij het was die naar een ander is gegaan. Wanneer je alles hebt verloren in je is gegaan. Wanneer je alles hebt verloren. estou.